uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De land voor het eerst in drie jaar binnen de Europese normen gebleven. Vorig jaar werd zo'n 168 miljoen kilo fosfaat geproduceerd. Dat is 5 miljoen kilo onder het maximum, meldt het CBS. De daling is het gevolg van maatregelen in de melkveehouderij en de varkenshouderij. Zo nam het aantal melkkoeien af en zit er minder fosfor in het veevoer. Daarnaast daalde het aantal kippen door de affaire met het bestrijdingsmiddel fipronil. Nederland moet ervoor zorgen dat er niet te veel fosfaat uit mest in de bodem en het grondwater komt, want dat is schadelijk. Netflix blijft groeien. In het vierde kwartaal van 2017 kreeg de videodiensten ruim 8,3 miljoen nieuwe klanten bij. Het bedrijf heeft nu wereldwijd meer dan 117 miljoen abonnees. Verder steeg de omzet met een derde naar bijna 3,3 miljard dollar... bij een netto winst van ruim 185 miljoen dollar. De goede cijfers zijn voor een deel te danken aan het succes van de science fiction serie Stranger Things. Netflix wil dit jaar zo'n 8 miljard dollar uitgeven aan de productie van series en films, waaronder de eerste Vlaams-Nederlandse productie van het bedrijf, Undercover. Grote bedrijven in Nederland moeten binnen vier jaar stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geschreven in een brief die aan zo'n 200 bedrijven gestuurd zal worden. Wiebes noemt 2022 als het jaar waarin het uiterlijk gebeurd moet zijn. De bedrijven hebben twee opties, duurzame energie opwekken of overstappen op een ander soort gas. Het voornemen om in Groningen minder gas te winnen stond in het regeerakkoord. Het is nodig vanwege de aardbevingen die de gaswinning veroorzaken. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, bij minima rond 4 graden.